Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek dit is het nieuws van NOS op 3. Winkeliers willen zaterdag weer open. In Limburg gaan sommige winkels ook daadwerkelijk weer open dit weekend. En nu zeggen brancheverenigingen ook, laat ons de deuren weer openen. Voor ondernemers is het niet meer te doen, zegt bijvoorbeeld in retail tegen een vandaag. Je ziet het leed, je ziet de frustratie, je ziet dat mensen ten einde raad zijn. Dus, en wij kunnen veilig open, de consument wil dat ook graag, hè? dat onderzoeken wij voor deuren. De burger wil weer zijn normale leven terug. Dus laten we nou alsjeblieft kijken wat kan in plaats van wat niet kan. En hij zegt ook in andere landen in Europa zijn ze ook grotendeels open. De lockdown geldt tot en met vrijdag. En morgen vergaderen experts van het OMT weer. Er zijn al 6,5 miljoen Nederlanders geboosterd, zegt het RIVM. Bijna de helft van de volwassenen heeft nu zo'n extra coronaprik gehad. Afgelopen week hebben ook nog zo'n 31.000 mensen zich voor het eerst laten inenten. Er zit een tweede verdachte vast voor de mislukte kunstroof in het Zaans Museum. Half augustus probeerden twee mannen twee schilderijen van Claude Monet te stelen. Bezoekers en personeel konden dat voorkomen. Een man van 49 uit Amsterdam zit al vast, die meldde zichzelf. Nu is een man van 37 uit Purmerend ook opgepakt. En BH's kopen schiet er voor mensen met weinig geld vaak bij in. Er zijn niet altijd euro's voor over. Angelique helpt die vrouwen met het initiatief Boezemvriendinnen in Friesland. Ik ben al zes jaar eh, in een armoedeproblematiek werkzaam. En eh, nou, ik, ik help op dit moment ook meerdere dames. En het viel me gewoon op dat ze geen BH dragen. En een BH heeft toch ook wel, geeft je zelfvertrouwen. Is ook beter voor je lichamelijk, nek en eh, rugklachten en zo. Angelique zamelt BH's in en ze gaat binnenkort ook een pasparty geven. Ze zoekt nog iemand die in een BH-winkel werkt om op die party advies te geven aan vrouwen. Heb ik het weer nog. Vanavond in het noorden en westen wat regen. Die trekt uiteindelijk naar het zuidoosten. Daar begint de dag morgen nat. In de rest van het land blijft het droog met langs de kust wat zon. Het is tussen de 5 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne van de ANWB. De files zijn opgelost, maar het treinverkeer is nog altijd onregeld. Want tussen Hoofddorp en Leiden rijden waarschijnlijk tot half tien geen treinen vanwege een defecte bovenleiding.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 I like mine in de Morning. Goedemorgen ZFM-luisteraars. Welkom op deze, wat zullen we zeggen, normale winterdag. Eh, de eerste, de tweede alweer, de tweede zondag in het nieuwe jaar. En het programma gaat maar door zolang als we kunnen en zolang als we willen. Een van de langslopende programma's van Radio ZFM in Zandvoort. Ehm, ja, vandaag hebben we op de draaitafel een heel aantal stukken. En van alles wat, zullen we maar zeggen. Eh, om het nieuwjaar te beginnen, een greep uit de platenkast. We gaan van links naar rechts en van boven naar beneden in die platenkast. Natuurlijk veel Nederlands repertoire en, en eh, Nederlandse artiesten... die normaal gesproken bij ons in de krocht zouden komen. Maar ja, we weten het allemaal. Voorlopig is het allemaal even in de ijskast vanwege de coronamaatregelen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Welkom. En de komende twee uur gaan wij allemaal mooie dingen doen. Zoals nu James Taylor en Michael Brecker op de sax. Don't let me be lonely tonight. Do me wrong. Do me right. tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say It's good to see you, but it's time to go. Don't say been turning my world upside down. do me wrong, but do me right, right now. Yeah. Go on and tell me lies, oh, but oh. Don't Let Me Be Lonely Tonight, James Taylor. Op 7 januari 1955 werd in het Minerva, Paviljoen in Amsterdam... Nederlandse jazzgeschiedenis geschreven... want daar vonden de eerste naoorlogse studioopname plaats... van een jonge generatie moderne jazzmuzici... met als motto Jazz from Holland. Er is toen een opname gemaakt eh, van het kwartet Rob Matna... aan de piano, Karel Rijs als saxofoon... Dick Bezemer op de slagwerk en Wessel Ilke op het... Eh, Dick Bezemer op de bas en Wessel Ilke op het slagwerk. En deze glashelder opnamen die zijn eh, heruitgebracht. En ik ga graag laten horen van deze, zullen we maar zeggen geluidsdrager Pioniers ga ik laten horen Easy to Love. was eh, de, Jeffro, de Jaffo Gate Quartet, een Nederlandse groep... die eh, eh, in 1983 is opgericht en heel veel doet tijdens kerkdiensten, zegeningen, bedrijfsfeesten en jazzfestivals. Een beetje de, in de sleep van de Deep River Quartet, de, het orkest, de groep die een aantal jaar geleden is opgehouden te bestaan. En eh, deze jongens spelen allemaal in de stijl van de Mills Brothers. Heel veel Amerikaanse zangers en zangeressen... die eh, grote furoren hebben gemaakt... zijn allemaal begonnen in eh, kerk- en gospelkoren. Dit terzijde. Ik ga nou iets laten horen, nog een stukje... van Nederlandse bodem Jazz from Holland van Weleer. En dan heb ik het over het kwartet van Ger van Leeuwen. Dat was een, eh, een jazzgroepje, een jazzkwartet... dat eh, in de jaren 60 meebewoog in de richting van de afstervende jazz... maar in de aanstormende popwereld. En die Ger van Leeuwen heeft nog heel veel in Zandvoort gespeeld... in eh, toenmalige clubs hier en wellicht zijn er nog oudere luisteraars die dat nog zich goed herinneren. We gaan nu luisteren naar het kwartet Ger van Leeuwen... met de zang van Riddel van Kleef. Een zangeres die ook bij de Dutch dus destijds eh, heeft meegedaan. En wij gaan horen het nummer Anytime. gaan nu luisteren naar Benny Carter, een eh, Amerikaanse multi-instrumentalist. Begon als trompetist, maar uiteindelijk bekend geworden als orkestleider... arrangeur, componist en vooral als saxofonist. En die heeft 60 eh, jaar lang eh, de toon aangegeven in de, de ontwikkeling van de jazzmuziek. Hij is van oorsprong Amerikaan, heeft lang in Londen gewoond... En daar in allerlei orkesten gespeeld. En eh, de, zijn dingen gedaan. En uiteindelijk eh, is hij overal gevraagd en heel veel gespeeld. We gaan nu luisteren naar Benny eh, Carter. En zijn vertolking van een Gershwin-song A Foggy Day in London Town. dat is een eh, abrupt einde, zullen we maar zeggen. Ik eh, had het eh, eerder in dit programma over gospelkoren... en de opleiding die veel vocalisten hebben gehad... in koren en kerkkoren en in gospelkoren. Nou, één zo iemand is mevrouw Etta James. En die heeft een stem volgens mij heeft hij nooit een microfoon nodig gehad... maar bereikte ze de laatste banken in de grootste kathedraal. We gaan eh, luisteren naar Etta James in een prachtige song Stormy Weather. stormy weather And I just can't get my poor self together droefheid van het leven mooier vertolken dan Etta James. We gaan naar eh, een gitarist, een fantastische swinggitarist. Zoon van een nog grotere swinggitarist. Eh, en dan heb ik het over John Pizzarelli. En we gaan luisteren naar een standard Sometimes I'm Happy. disposition depends on you. I never mind the rain from the skies if I can find the sun in your eyes. Sometimes I love you. Sometimes I hate you. But when I hate you, it's cause I love you. That's how I am. of you. That's how I am. So what can I do? I'm happy when Pizza Rally. Sometimes I'm happy. Het Nederlandse toporkest, de Dutch Swing College Band... bestaat dit jaar 75 jaar. Dat is een behoorlijke leeftijd. En al die tijd is het orkest rechtop staand gebleven. Met natuurlijk allerlei wisselende bezittingen. En ehm, ja, als je dan in de platenkast eh, iets wil laten horen... van deze jubilerende groep dan eh, is het nog moeilijk. Want de een vindt die periode leuk, de ander die periode. Ik heb gekozen voor een, eh, een stuk uh, uit de periode dat de bezetting bestond uit Bert Boeren, trombone. die is er, heeft er een tijd ingespeeld, is eruit gegaan. En sinds kort speelt hij weer trombone in de Dutch Winkelers dus Band. Adrie Braat, al heel lang de leider en de basspeler. Weilen Bob Dekker op het slagwerk. Bob Kaper op de en altsax. Uh, Fred Pruim op de piano. En Michel Varenkamp op de trompet. En ehm, ze hebben een hele tournee in gedachten voor dit jaar. Maar daar wordt per maand natuurlijk een stukje afgeknabbeld. Want eh, de corona die laat dingen nog niet toe. Eh, ik zei het al dat hun bezetting regelmatig wisselt. Want er gaat iemand weg en er komt iemand bij. De laatste wijziging is het feit dat eh, de in Zandvoort zeer bekende vibrafonist schuine streep drummer Frits Landersbergen eh, nu is toegetreden tot de Dutch Winkelers Band als slagwerker. Ik ga laten horen een stuk van Ellington. Things ain't that they used to be. time, every time we say goodbye, I die a little. Dat was eh, Simply Red. Ik ga nu nog even een stukje laten horen van eh, Gershwin. En dat wordt gespeeld door de big band van Count Basie... met Joe Williams. En die zingt Wonderful. wonderful, it's marvelous. You should care for me. It's awful nice, it's paradise. It's what I love to see. You've made my life so glamorous you can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, it's marvelous that you should care for me. should care that you should care for me. Thoughtful nights, paradise. It's what I love to see. You've made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. It's wonderful marvelous that you should care for me. Nou, dat eh, staat als een huis, zullen we maar zeggen. Dat kunnen we ook niet anders verwachten van meneer Count Basie. Ik heb nu op de draaitafel een stuk van de Nederlandse zang Close Harmony groep Frommerman. Eh, genoemd naar Harry Frommerman. En dat was eh, destijds de oprichter en leider van het beroemde Berlijnse ensemble... de Comedian Harmonists, die eh, eh, heel veel furoren maakte in het Europa van toen. En Frommerman treedt elk jaar op in Haarlem rondom de kerst maar ja, dit jaar ook daar ging het niet door... vanwege de maatregelen die we allemaal eh, ondergaan. En ik ga om die reden toch iets laten horen van hen. man, 60 Seconds Got Together. seconds got together and they decided to become a minute. Sixty minutes got together and they decided to become an hour. Twenty-four hours kept ticking away together and they decided to become a we. As they grew and grew, then 52 weeks decided to become a year. That's why 60 seconds every minute, 60 minutes every hour, every hour and every day, and every day every week and every year. All I do is dream of you, my dear. Wap, wap, wap, wap, wap, Brommerman. Ik had het eh, eerder in dit programma over het jubileum van de Dutch Winklers 75 jaar, maar er is altijd baas boven baas. En dat zijn de Ramblers. Opgericht in 1926, dus 96 jaar. En ze spelen nog steeds. Dat is natuurlijk ook weer bijzonder. Net als die Dutch Winkelers. Ik ga laten horen een stukje uh, van de Ramblers uit de periode dat ze eventjes niet in Nederland mochten komen. En dat is de periode 1945-1948. Ehm, dat heet dan de Remlers in Brussel. Uh, een van de Remlersleden was Marcel Tielemans. Dat was een Belg. En die had connecties in België. Omdat ze het orkest in de oorlog eh, een beetje met alle winden mee uh, Zo leek het. vond men het beter dat ze een tijdje niet in Nederland gingen optreden. En uit die Belgische jaren... Eh, muzikanten die gaan natuurlijk allemaal door met muziek maken. Laat ik horen een stuk You Made Me Love You. zit er alweer bijna op. ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Maar na nieuws en reclame is er nog een uur met heerlijke muziek. Van alles wat uit de platenkast. Vooral eh, Nederlandse artiesten die hier normaal gesproken in de krocht zouden optreden of hebben opgetreden. Dus ik zou zeggen, uh, tot zometeen na eh, reclame en journaal. En we gaan afsluiten het eerste uur met The Music of Jimmy Van Heusen, Walking Happy. There's the kind of walk you walk When the world's undone you, there's the kind of walk you walk when you're walking proud.